Zo moet het mogelijk worden het tijdelijke noodfonds voor de euro permanent te maken. Europees president Van Rompuy gaat kijken hoe het verdrag kan worden gewijzigd... zonder dat goedkeuring van de 27 nationale parlementen nodig is. Ook komt hij met voorstellen om landen te straffen die zich niet aan de begrotingsregels houden. De regeringsleiders zijn het erover eens geworden dat de EU-begroting volgend jaar mag stijgen met maximaal 2,9 procent. De Europese Commissie en het Europees Parlement wilden een stijging met 5,9 procent. Nederland en Engeland wilden helemaal geen verhoging. Maar premier Rutte is tevreden met het compromis. Bij zeven ontwikkelingshulporganisaties verdient de directie meer dan een topambtenaar van een ministerie, blijkt uit een overzicht van staatssecretaris Knapen. Een directeur-generaal op een ministerie verdient ruim 124.000 euro. Vanaf volgend jaar krijgen organisaties geen subsidie als zij hun directie meer betalen. Knapen benadrukt dat ruim 90% van onderzochte organisaties aan de norm voldoet. In Indonesië is het dodental van de tsunami bij Sumatra opgelopen tot 394. Meer dan 300 mensen worden nog vermist op de Mentawai-eilanden. De eilandengroep voor de kust van Sumatra werd maandag getroffen door drie meter hoge golven. Dezelfde dag barstte op Java de vulkaan Merapi uit. Daar zijn 33 doden gevallen. Ook vandaag spuurt de Merapi weer as. Het Nederlandse Rode Kruis heeft rekeningnummer 6868 geopend... voor de slachtoffers van de twee natuurrampen in Indonesië. Bij het Centraal Station in Rotterdam is gisteravond een bom uit de Tweede Wereldoorlog weggehaald. De 250 ponden werd gistermiddag gevonden in een bouwput onder het Kruisplein. De bom wordt vandaag op een andere plaats tot ontploffing gebracht. Makelaars maken steeds meer melding van mogelijke witwaspraktijken. Het aantal meldingen staat dit jaar op 42 tegen 3 over heel vorig jaar. Minister Opstelten denkt dat de toename komt doordat makelaars steeds beter weten dat ze een vermoeden van fraude moeten melden. Het weer grotendeels zon, hier en daar eh, is het, ook, het is ook droog. Het wordt zacht, 13 tot 16 graden.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 Alleen er eh, hangen wel, hingen wel donkere wolken boven zee. nou ja, de race is in volle gang. Formule 1. Ehm, ja, net 22 rondes achter de safety car gereden. En ze gingen er alsnog één voor één af. Dus eh, wel een spectaculaire race. Ehm, we gaan snel verder. zijn ze bezig met een bijna uitverkochte, totaal uitverkochte show. Uh, eh, Gardinoor trekt vanaf september, tussen september en december 2010 door het land. Met hun nieuwe, eh, ja, op hun nieuwe tour, de Dutch Club Tour. Eh, en dus bijna allemaal al helemaal uitverkocht. Ehm, dit was Marvin en Miles. We gaan snel verder. preached the gospel down in Metairie. Peru met Bare Bones. En we gaan naar een andere eh, ja, een singer-songwriter. Eh, Priscilla Ann, waar ik al eh, enige tijd een enorme fan van ben. the dogs will die. They just can't seem to stay alive. Cause in this town, our cop shoots them down, and we just let him go inside. Please, God. Telegraaf kopt weer winst Caro Emerald. Ze heeft nu een eh, prijs in de wacht gesle eh, gesleept ehm, bij de MTV Awards. Eh, ze is nu ja, ze is eerste geworden van Nederland en België. En ze gaat nu verder voor ja, Europa. En ze neemt het daar in op tegen Enrique Iglesias en de Swedish House Mafia. Dus ga zo door. <laughs> Ja, wat dat betreft eh, hebben we niet te klagen over het aantal goede zangeressen hier in Nederland. En ook Wouter Hamel is natuurlijk een eh, grootheid. Daar ga ik het nu niet over hebben, maar we gaan terug. Namelijk 33 jaar na Montreux 1977, een jazzfestival waarin Milt Jackson en Ray Brown samen een uh, eh, jam sessie hebben opgezet. En zij lieten zich verder nog bijstaan door Clark Terry op de trompet en de flugelhorn, Eddie Loxall Javis tenorsax, Monty Alexander op piano en Jimmy Smith op de drums. Laten we gaan luisteren naar het heerlijke nummertje Slippery. jive. I was burning alive whenever you walked in the room. It happened so quickly, I was feeling so sickly, like a lover who lost his muse. The sharks in the tank.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 En Down the Road geldt natuurlijk ook voor op dit moment voor de Formule 1 race in Korea. Want ze vliegen eraf alsof het appeltjes zijn. Ja, en eh, we zitten alweer in de ene laatste ronde geloof ik inmiddels. 54 eh, van 55. Eh, ik denk dat Alonso dit wel gaat winnen. Um, u, hoorde daarvoor ook nog um, Amos Lee met Sympathize. En ehm, we gaan nu eigenlijk het eerste uur uit met Ben Uncle Soul, Come Home. Girl, I'm down for you. We've built this through the years. Girl, you know I'm right. So come home. So come home. and the hands of time can wipe away our tears. Girl, don't walk away, just come home. Just come home. Oh, now you're taking off your ring. Girl, I told you everything. What I wouldn't do is to be with you. Yeah, yeah, yeah. Now you're thinking I was straight. It's all lies they say. But you always knew. come home. So come home. And the hands of time can wipe away your tears. Girl, don't walk away, just come home. Just come home. Oh, girl, I'd never do you wrong. Home is where we both belong. What I wouldn't do just to be with you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Always be time can wipe away all tears. Girl, don't walk away, just come home. Just come home. Girl, I'm down for you. We built this through the years. Girl, you know I'm right. So come home. So come home. And these arms of mine can shield you from your fears. Girl, don't walk away, just come home. Just come home. Oh. Every time I come back home, I think there's no place in the world, there's no place that I